René van Brakel met het NOS Journaal. In Elslo in Zuid-Limburg brandt gewoed een timmerfabriek. Er wordt een man vermist die vlak voor de brand nog in de fabriek was. Volgens de brandweer is het nog te onveilig om de fabriek in te gaan. Boven de fabriek lopen hoogspanningskabels en daar moet de spanning eerst vanaf worden gehaald, zegt de brandweer. De timmerfabriek ligt naast een dansstudio die door de brand ook beschadigd is geraakt. Voorafgaand aan de brand was er een grote explosie. Ook kwam er veel rook vrij die tot ver in de omgeving was te zien. Opnieuw is een rechter uit het VN-tribunaal in Cambodja opgestapt. Het gaat om een Zwitser die zegt dat het onderzoek naar twee verdachten door Cambodja wordt tegengewerkt. In oktober stapte een Duitse rechter al uit het VN-tribunaal. Dat bestaat sinds 2005 en doet onderzoek naar misdaden tijdens het Rode Khmer-regime eind jaren 70. Miljoenen mensen werden toen vermoord of stierven van de honger. De Franse justitie vermoedt dat de schietpartij vanochtend in Toulouse verband houdt met twee eerdere schietpartijen afgelopen week. Bij een Joodse school in Toulouse schoot een man drie kinderen en een volwassene dood. De dader is nog op de vlucht. Bij twee andere schietpartijen in de buurt kwamen bij elkaar drie militairen om het leven. Ook toen vluchtte de dader op een scooter en werd er een soortgelijk wapen gebruikt. In Os heeft de politie een man aangehouden die met veel te hoge snelheid door de bebouwde kom reed. De politie zag de 36-jarige man het Os te hard door rood rijden en zette de achtervolging in. De automobilist reed vervolgens met ruim 125 km per uur door het centrum van de stad. De agenten konden de man aanhouden nadat hij zijn auto snel had geparkeerd. De man is verhoord, zijn rijbewijs en zijn auto zijn in beslag genomen. Verder krijgt hij een boete voor zijn gevaarlijke rijgedrag. De auto waarin hij reed was niet verzekerd en niet gekeurd. Het weer, veel zon en 8 tot 11 graden. Morgen eerst kans op mist. Verder zonnig en hooguit 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Files in de Randstad staan op de ringweg Amsterdam, de A10, tussen afrit IJmuiden en Knopend Koeplein 2 kilometer. A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 4. En op de andere rijbaan staat ook 4 kilometer tussen Knopend Terbrechtseplein en Knopend Kleinpolderplein. Op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam staat 2 kilometer voor Spijkenisse. Tot zover de verkeers...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 Spelen winden met een nieuw idee. En zoals ik zoek jij ze voor Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het maar. moet ik tien keer rond Tot jij mijn liefde voelt.